met het NWS Journaal. Ajax is uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB-beker. FC Utrecht won in eigen huis met 2-0 van de Amsterdammers. Eerst scoorde Sander van Streek, daarna benutte Simon Gustafsson een strafschop. Het is de vijfde nederlaag van Ajax in de laatste negen duels. De andere finalist van de KNVB-beker wordt morgen duidelijk. Dan spelen Feyenoord en NAC tegen elkaar. De Europese Unie gaat met alle mogelijke middelen proberen om migranten buiten Griekenland te houden. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken vanavond in Brussel besloten. De EU noemt de situatie onacceptabel en roept Turkije op om te stoppen met het sturen van vluchtelingen naar de grens. Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. Het aantal voortijdig schoolverlaters steeg vorig schooljaar naar bijna 27.000, ruim 1000 meer dan het jaar daarvoor. Volgens het ministerie van Onderwijs blijkt dat vooral mbo-jongeren met school stoppen. Het zou komen omdat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt... maar ook door de aantrekkelijke arbeidsmarkt. De Italiaanse regering heeft bepaald dat vanwege het coronavirus... de komende maand alle sportevenementen zonder publiek moeten worden afgewerkt. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid... drie Italiaanse wielerklassiekers niet doorgaan. Ook sommige voetbalwedstrijden zijn afgelast. In Italië zijn 107 mensen door het virus overleden. Er zijn nu meer dan 3000 besmettingen vastgesteld. Een schilderij van Vincent van Gogh wordt op kunstbeurs TEFAF in Maastricht aangeboden voor 15 miljoen euro. Een handelaar in Londen heeft het werk Boerin voor een boerderij in de jaren 60 voor 4 pond gekocht. Hij verkocht het voor 45 pond aan een journalist die het liet beoordelen. Het is een olieverfschilderij van een karakteristieke Brabantse boerderij en het is gesigneerd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen op de meeste plaatsen bewolkt, in de loop van de dag ook regen... en het wordt dan ongeveer 7 graden.